11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politiebonden praten weer met hun achterban over de geplande acties tijdens de Tour de France. Straks om 11 uur zou er een kort geding zijn om de acties te verbieden, maar dat is verschoven naar later vandaag. De politiebonden willen zondag tijdens de eerste Tour-etappe actie voeren in Rotterdam. Minister van der Steur en burgemeester Abu Taleb hopen dat de rechter dat verbiedt. De Verenigde Staten hebben Zwitserland gevraagd om zeven verdachte FIFA-officials uit te leveren. Die werden in mei in Zurich opgepakt, voorafgaand aan de FIFA-bijeenkomst waar de voorzitter van de Wereldvoetbalbond werd gekozen. De zeven worden verdacht van omkoping en fraude. De FBI is bezig met een groot onderzoek naar corruptie binnen de FIFA. Onder de verdachten zijn de voorzitter van zowel de Noord- als de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. Reisorganisaties halen vandaag alle Nederlandse toeristen terug uit Tunesië. Dat doen ze naar aanleiding van het aangescherpte reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar het land. Vrijdag kwamen bij een aanslag in Tunesië 38 mensen om het leven. Volgens de reisorganisatie Thomas Cook zijn er 275 Nederlandse toeristen in Tunesië. Ze stuur, eh, het reisbureau stuurt een vliegtuig dat de Nederlanders ophaalt. Reizen die al geboekt zijn worden geannuleerd. Op 30 kleine en middelgrote treinstations komt cameratoezicht voor verhoging van de veiligheid. Het gaat onder meer om Almere Centrum, Amsterdam Sloterdijk, Tilburg en Rotterdam-Zuid. Er worden bijna 800 camera's opgehangen. Staatssecretaris Mansveld trekt er bijna 13,5 miljoen euro voor uit. De meeste grote treinstations hebben al cameratoezicht. toezicht. Het weer zonnig en erg warm, 34 tot 38 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.